Femke Wolthuis met het NOS-journaal. IMF-voorzitter Lagarde zegt dat ze geen voorzitter wil worden van de Europese Commissie. Begin deze week waren de berichten dat bondskanselier Merkel haar wel ziet zitten... en daarover had overlegd met president Hollande. Maar Lagarde zegt zelf dat ze al een baan heeft en dat ze die ook nogal belangrijk vindt... en dat ze van plan is haar hele termijn bij het IMF uit te zitten. De verkoop van verzekeraar Reaal begint deze zomer. De verzekeraar is nu nog onderdeel van het genationaliseerde SNS Reaal. Het kabinet heeft besloten dat het verkocht moet worden. En ook verzekeraar ASR wordt verkocht. Reaal wordt verkocht na een onderhandse verkoop... waarbij een brede groep partijen wordt uitgenodigd een bod te doen. ASR maakt deel uit van Fortis Nederland ABN AMRO... dat in 2008 werd genationaliseerd. En vorig jaar gebeurde dat met SNS Reaal. Dijsselbloem wil niet vooruitlopen op de verwachte opbrengst van de verkoop. Rusland heeft het schip de Arctic Sunrise vrijgegeven. Het Greenpeace-schip lag sinds september aan de ketting in de haven van de Russische stad Moermansk. Eerder werden alle opvarenden vrijgelaten en volgens de organisatie is nu het laatste lid van de groep vrij. Greenpeace vond het vasthouden van het schip illegaal omdat het werd aangehouden tijdens een vreedzaam protest. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn twee bommen ontploft bij een hotel waar presidentskandidaat Abdullah Abdullah een verkiezingsbijeenkomst hield. Zeker twee omstanders zijn door de bommen gedood. De politie verwacht dat het dodental nog verder zal oplopen. Abdullah bleef ongedeerd. Hij is een van de twee kandidaten die nog over zijn na de eerste ronde van de Afghaanse presidentsverkiezingen in, maand, in april voor, van dit jaar. Het weer volop zon vandaag. Het wordt 17 tot 24 graden. Morgen ook veel zon. En dan wordt het een stuk warmer, 25 tot 32 graden. Met Pinksteren blijft het warm en de kans op een onweersbui neemt dan toe.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 Uh, Zo'n kleine 50 jaar geleden, dames en heren. Eh, I Wanna... Eh, eh, I Saw Her Standing There van de Beatles natuurlijk. Van het eerste album wat ze uitbrachten. Please Please Me. En daarna de eerste single van de Rolling Stones. Die helaas niet zoveel deed. Uh, het was een nummer van Chuck Berry. Come On. Het nummer deed niet echt veel. En verscheen later nog een keertje op een B-kant van een ander singeltje. Eh, de Stones in het begin natuurlijk erg veel bezig met covers. Beatles ook trouwens. Alleen eh, de Beatles waren iets eerder met het eh, volledige schrijven van eigen nummers. En uh, ehm, dat deden ze ook voor de Stones. Want de Stones en de Beatles hebben één nummer gezamenlijk opgenomen. Of tenminste allebei hetzelfde nummer. En dat was I Wanna Be A Man. Dan kan ik die van de Stones helaas niet vinden. Van de Beatles heb ik hem wel. Maar goed, dat eh, komt later. We gaan eh, niks vergelijken. We gaan gewoon lekker muziek draaien. Ik ga ook niet eh, zitten denken over chronologische volgordes of wat dan ook. Ik laat u gewoon lekker genieten van de twee topbands uit de jaren 60. En waarvan er één nog steeds actief is in dit weekend. Dus ook in Nederland is. De Beatles versus de Rolling Rolling Stones. Jawel, zo gaat dat in dit leven. Hey! historisch weekend. Het is 50 jaar geleden dat de Beatles in Nederland waren in Blokker en in eh, Hillegom. En eh, de Stones zijn er nu. Ja. Zit ergens in Limburg in een hotel. En morgen gaan ze natuurlijk optreden in, eh, in uh, Landgraven bij Pinkpop. En u hoorde achtereenvolgens hoorde nu Please Mr. Postman van de Stones. en van de Beatles natuurlijk. Hey rustig jij even. Kom maar even rustig afkondigen rustig. Goed, en eh, ik zei het al, u hoorde dus uh, <laughs> Please Mr. Postman van het album With The Beatles. En de single The Last Time van het album Out Of Our Heads van The Stones. En nu mogen I'll pretend that I'm kissing de Stones tot 4 uur maar liefst gaan we lekker twee uur lang deze twee legendarische bands tegenover elkaar zetten. En dit waren de Stones met I Can Get No Satisfaction. Vanaf gegaan door All My Loving van de Beatles. En nu gaan we weer door met de Beatles. Ja, natuurlijk. We doen het. Not a second time. I see no use in wondering why I cried. you've changed your mind. I see no reason to change mine. My pride is through. Oh, you're giving me the same old line. I'm wondering why you hurt me then. You're back again. No, no, no, not a second time. wondering why album With The Beatles waren dat... Eh, ja, dat waren ze natuurlijk. Ja, gewoon de Beatles. En dat nummer, dat heette Not A Second Time. En nu heb ik een hele unieke opname voor u. Ja, moet maar eens goed luisteren. Eh, want eh, er was natuurlijk altijd het idee dat, eh, dat er altijd een strijd was tussen die bands. Nou, dat is helemaal niet waar hoor. Het waren gewoon goede vrienden van elkaar. Er is helemaal niks aan, niks aan de hand. De Beatles hebben de Stones met raad en daad ook in het begin zeker terzijde gestaan. Onder andere verteld dat ze eigen nummers moesten gaan schrijven. Dat dat veel lucratiever was. En dat is natuurlijk ook waar. ik ga u een uniek stukje laten horen dat afkomstig is uit de rock and roll circus. John Lennon samen met Mick Jagger. Johnston, oh. welcome to the show. Michael, it's a pleasure to be here. It's really nice to have you, John. As you know, I've admired your work for so long and haven't been able to get together with you so much as I want. It's not been my fault, Michael. Uh, do you remember uh, that old place off Broadway? Oh, those were the days I want to hold you, man. <laughs> remember that. John, I want to talk to you about your new group, the uh, Dirty Mac, sure. which you got together for tonight's show well, comprises of yourself? And... Myself, that's Winston Legthigh, you know. <laughs> and we've got Mitch Mitchell from the Jimi Hendrix Experience. Are you really? Yeah, really. Oh, very, very. You've read my file. And we've got Eric Clapton from the Cream, the late great Cream, Cream. Michael, the Fantastic. late great. And we've got Keith Richard, your own soul brother. Dirty. Great. I'd like just to give you this, Mike. On Thank you, John. British public. You're a blues, John. You're Same a blues, you, John. You're blues, John. everything. So why on earth should I moan? Cause when I get you alone. confrontatie. Hard Day's Night. Na dat stukje over het Rock'n'Roll Circus. John Lennon samen met Mick Jagger. Oorspronkelijk eh, geschreven door uh, Rufus Thomas. Eh, dit, wat is dat toch, joh? Stop toch eens even. Hallo. Zo. je bent nog niet aan de beurt. ik wou, ik wou ja, die computer af en toe. ik wou vertellen dat, dat het Walking the Dog was. Een nummer dat geschreven werd door, door Rufus Thomas. En het was van een van de allereerste LP's van de Rolling Stones. Die hun eerste twee, zeker eerste twee platen alleen maar vol met, met covers van oude Amerikaanse rhythm and blues hits. En dat deden ze fantastisch trouwens. Helemaal niks mis mee. Eh, en toen op een gegeven moment eh, kregen ze een liedje van de Beatles. Dat was I Wanna Be Your Man. Dat kregen ze. En daar, gingen ze dan, eh, daar hadden ze ook een bescheiden hitje mee. En toen verbaasde Keith en Mick zich erover dat het eh, schrijven van een liedje door John en Paul zo simpel ging. En eh, ja, Paul zei, zei, toen ook tegen Jagger van, eh, joh, dit moet jullie ook gaan doen. Al die covers spelen is wel leuk, maar dat brengt je niks op. Dus ga nou gewoon lekker eigen liedjes schrijven en dan, dan verdien je meer. En dat hebben ze goed ter harte genomen. dus de heren inspireerden elkaar best wel, dat mag je gerust wel zo stellen. Um, goed, nou, ehm, we gaan door. U hoort het, stuk, het liedje al een stukje. Uh, het ging een beetje fout, maar ik, het ga hem draaien. Van het album Revolver, hier zijn de Beatles. And your bird can sing. Your Bird Can Sing was dat een liedje afkomstig van het album eh, Revolver. En eigenlijk vind ik, hè, want sommige mensen die gaan altijd de Beatles en de Stones vergelijken. Eigenlijk vind ik het helemaal onzin. Ik vind het appels met peren vergelijken. Want het waren twee compleet verschillende bands. Eh, de Rolling Stones waren veel meer geënt op de Amerikaanse rhythm and blues dan de Beatles. De Beatles waren veel meer op de ehm, <clears throat> toen al ook een beetje entertainment tour. Eh, die waren niet zo erg in de blues als bijvoorbeeld de Stones dat waren. Eh, de naam van de Rolling Stones komt ook uit een bluesnummer van Muddy Waters. Dat heette Rolling Stone. En daar komt de naam ook vandaan. Het was eigenlijk gewoon een bluesbandje, die Rolling Stones. En eh, of een bluesband. Niet bandje, niet zo denigreren. Het was gewoon een bluesband. En eh, de drummer bijvoorbeeld, Charlie Watts. Dat, is gewoon, dat was gewoon in de tijd een jazzdrummer. En die is toen bij die blues van de Stones ver, eh, eh, verwikkeld geraakt. Ja, <clears throat> en we kennen natuurlijk de ontwikkeling hoe dat verder allemaal gegaan is. En de Beatles, ja, die waren natuurlijk al wat eerder bezig. Dus die waren ook al een stapje verder op de ladder. Want de, eh, de Beatles waren al sinds 62 bezig. Terwijl de Stones pas in 63 doorbraken met hun eerste hit. Maar ik zeg het, vergelijken heeft eigenlijk gewoon geen zin. Het zijn twee verschillende bands, totaal verschillende bands. Ik vond ze allebei geweldig. Ook de Stones, ook de Beatles. Dus ik heb geen voorkeur. In dit geval zeker niet. Hier is het eerste nummer dat de Stones zelf schreven en dat ze op de plaat zetten. En dat nummer dat heet Tell Me. Ja. Ah. back again. I want your love again. geschreven single, laat ik het zo zeggen. Trouwens wel leuk hoor, als u naar eh, Cultura 24 kijkt, dames en heren. Daar wordt de hele week al de documentaire eh, Crossfire Hurricane uitgezonden. En dat is een prachtige documentaire over de Stones. uh, ja, het vergelijken van Beatles en Stones, ik zei het al, dat is eigenlijk appelen en peren te vergelijken. Het enige waardoor je zou kunnen denken dat mensen de Stones beter vonden, dat, dat was toen natuurlijk wel zo, dat is dat de Stones gewoon ruiger waren. De Beatles waren natuurlijk vrij netjes, zeker in het begin keurige pakjes aan, hartjeskeurig En um, dat was allemaal natuurlijk uh, keurig netjes. En de Stones, die waren gewoon, dat zei iedereen ook, ze zijn mooi van lelijkheid. En um, die waren gewoon veel ruiger. Ook de platen. De, Beatles waren veel uh, gestroomlijnder, zou je kunnen zeggen. Dat werd allemaal keurig in paden geleden, omdat ze natuurlijk een hele goede producer hadden. En bij de Stones was het vaak zo dat het uh, allemaal wat ruiger en ook wat ongepolijster klonk. En eh, dat, ja, dat kan natuurlijk dan dat heel veel mensen daarvoor eh, dan voor de Stones kiezen. Nou, eh, mij maakt het niet uit. Ik vond ze allebei geweldig. Allebei de bands. Ik vind ze nog steeds geweldig. dit was Tell Me van de Stones. En we gaan gauw door met de volgende. Van de Beatles denk ik weer. Even kijken hoor. Ik, ja, van de Beatles. Ja, komt er weer een van de Beatles. We houden het vol. He's a real nowhere man sitting in see. album Rubber Soul kwam dit af. Nowhere Man. En een nummer dat uh, vooral een LP die de Amerikaanse Beach Boys dan weer inspireerde. Want dit was eh, volgens hun zo hoogstaand. En toen kwamen zij met het album Pet Sounds. een Beetje concurrentie ook met de Beach Boys dus. De Beatles was dat, eh, waren dat met Nowhere Man. Een wat onbekende nummer van de Stones. Afkomstig van het album Aftermath. het heet Flight 505. Met Ian Stewart op piano. 505 van het album uh, Aftermath uit 1966. The Rolling Stones. En nu? En nu? En nu? Is there anybody going to listen to my story? All about the girl who came to stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her after all this time. you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young? noem van het album Rubber Soul. Het liedje Girl. Eh, van de Beatles. Album trouwens uit 1965. Dit is ook uit 1965. The Rolling Stones. Painted Black. Black with flowers and my love hope never to come back. i see people turn their heads and quickly look away like a newborn baby. It just happens every day. I look inside myself and see my heart is black. I see my red door. I must have it into black. Maybe then I'll fade away and not have to face the facts. It's not easy facing up when your whole world is black.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 Ja, ja. Ja, dat weet ik. ik eh, Mick belde me nog net even op. Hij zegt, eh, ja, we gaan dat morgen ook spelen. Ik zeg, nou, hartstikke leuk man. Ja, ik vind het jammer dat ik er niet bij kan zijn. Maar ja, goed, het maakt niet uit. Je kan niet alles hebben in het leven. Hè? Dit waren de Rolling Stones. En dat we dat heette dus... Eh, ja, dat heette dus gewoon uh, uh, Painted Black. Jee, het eerste uur zit er alweer op. Maar tot zes uur doorgaan. Zit je nou te lachen? we gaan nu eh, meenemen naar het nieuws en het weer van... van drie uur, ja. Het eh, is een instrumentaaltje van de Beatles. Komstig uit uh, Magical Mystery Tour. Mooi vulletje tot het nieuws en het weer van 3 eh, drie uur. En daarna gaan we nog een vrolijk uur verder hoor. Mocht u suggesties hebben, Beatle nummer of een Stones nummer wat u erg graag wil horen. Nou, ik heb ze allemaal, dus kom maar op.